uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De inspectie Veiligheid Defensie stelt een onderzoek in naar twee incidenten. Het eerste onderzoek richt zich op een melding van ernstig letsel bij een militair... tijdens een marechaussee-opleiding in Huis ter Heide in 2017. Het andere onderzoek betreft een F-16 van de vliegbasis Leeuwarden... die vorige week schade opliep tijdens een schietoefening op Vlieland. De incidenten worden door de inspectie als ernstig aangeduid. Meer is er niet over bekend. De coalitie heeft nog geen oplossing gevonden voor het meningsverschil over de versoepeling van een kinderpardon. Wel is er constructief gesproken en zijn er stappen gezet. Dat zeiden de fractievoorzitters van CDA, D66 en ChristenUnie na afloop van een overleg vanavond op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Woensdag is er een debat over het kinderpardon in de Kamer. De top van het Britse bedrijfsleven waarschuwt voor de gevolgen van een no-deal Brexit. Het is voor het eerst dat de bestuursvoorzitters van supermarktketens als Sainsbury's en fastfoodketens als McDonald's aan de bel trekken. Ze vrezen dat bij een no-deal Brexit de goederenstroom bij de havens grotendeels zal vastlopen, dat de schappen leeg zullen blijven en dat voedselprijzen zullen stijgen. Cuba is getroffen door een zeldzaam krachtige tornado. In de Cubaanse hoofdstad Havana zijn zeker drie doden gevallen. Daarnaast raakten 172 mensen gewond. Sinds 1940 was er niet meer zo'n zware tornado in Cuba geweest. 200.000 mensen zitten nu zonder kraanwater... omdat de elektriciteit is uitgevallen. Daardoor doen de waterpompen het niet meer. Bij een slachthuis in Dodewaard is in 2012 en 2014 vlees van ponies gemengd met snijresten van rundvlees. De directeur van slachthuis Van Hattem heeft dat toegegeven in de strafzaak tegen hem wegens fraude. In de strafzaak staan ook twee mensen terecht die zaken deden met het slachthuis. Ze zeggen dat ze niet wisten dat Van Hattem ponies verwerkte. De strafzaak gaat morgen verder en dan worden ook de strafeisen van de aanklager verwacht.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 Reminder why we are feeling barely human. We don't know what's good for us, cause if we did. I should just walk away, walk away. But it grips me, it grips me. But I should call it a day and make my way. Oh, it grips me. Cause the devil's got my arms. The devil's got my arms. And it pulls me back into the night. But I should just walk away unholy wine to deliver us from our own minds. The promise forget and wash my memory clean. Oh, I would rather forget and wash my memory clean. I would rather forget. would rather forget. Wash my memory clean. Wash my memory clean. I would rather forget. Would rather forget. Wash my memory clean. Cause the devil's got my eyes.